Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het aantal werknemers in de zorg is in één jaar tijd toegenomen met 21.000, meldt het CBS. Dat is een kleine toename in tijden van grote personeelstekorten. Zowel de instroom als uitstroom groeit al langer. De instroom heeft te maken met de grotere vraag naar zorgpersoneel... zoals in de thuiszorg en kinderopvang. De uitstroom komt deels door jongeren die tijdens corona... op de test- en vaccinatielocaties werkten... maar nu een ander vak kiezen. Ondanks de kleine toename in het zorgpersoneel blijft het tekort komende jaren stijgen. Ook Griekenland gaat Oekraïense F-16-piloten trainen, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hij gaf in Athene een persconferentie met de Griekse premier Mitsotakis. Zelensky was de afgelopen dagen al in Zweden, Nederland en Denemarken om te pleiten voor meer steun. Met name voor moderne westerse straaljagers. Tijdens zijn bezoek zegden de Nederlandse en Deense regeringen F-16's toe. Turkije heeft de Nederlandse plaatsvervangend ambassadeur op het matje geroepen. Aanleiding is een actie van pegida voor man Wagensveld. Bij de Turkse ambassade in Den Haag scheurde hij vrijdag pagina's uit een Koran. De Nederlandse diplomaat legde in Ankara uit dat Nederland het een smakeloze actie vindt... maar dat vrijheid van meningsuiting in, in Nederland een grondrecht is. Ook een Deense diplomaat wordt in Turkije ontboden na enkele incidenten met Korans. Eerder verhoogde Zweden het dreigingsniveau voor terreur... vanwege de Koranverbranding in dat land. In vier Franse departementen geldt vanaf morgenmiddag vanwege de hitte code rood. In de departementen Rhône, Droom, Ardèche en Haute-Loire kan het ruim 40 graden worden. Code rood geeft bestuurders de bevoegdheid om maatregelen te nemen... zoals het afgelasten van evenementen. Het is de eerste keer dat dit jaar de code rood wordt afgekondigd. In 50 departementen, ongeveer de helft van Frankrijk, geldt nu al code oranje. Het weer, vannacht landinwaarts kans op nevel of mist.